In een debat over de kilometerheffing zei VVD-Kamerlid Abtroot dat de minister onwaarheden verkoopt. Volgens de liberalen zijn de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit. Minister Eurlings onderbrak Abtro toen hij hem uitmaakte voor leugenaar. Eurlings noemde dat een Kamerlid onwaardig. De minister noemt alle kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. Hij zou het jammer vinden als de nieuwe autobelasting er niet komt... omdat allerlei indianenverhalen de ronde doen. De minister kreeg vanavond steun van GroenLinks. De partij is een actie begonnen met bumperstickers met de leus kilometerheffing ja graag. GroenLinks wil de sticker in het hele land uitdelen. Taliban-leider Mullah Omar wil niet met de Afghaanse president Karzai praten over vrede. Karzai had de radicale Taliban-chef uitgenodigd voor vredesonderhandelingen. Maar volgens Mullah Omar leidden die gesprekken alleen maar tot langere militaire aanwezigheid van de buitenlandse troepen. De Amerikanen en de Britten willen dat Karzai probeert te onderhandelen met gematigde elementen binnen de Taliban. De Afghaanse president heeft gematigde Taliban-leiders vorige week een plaats in zijn nieuwe regering aangeboden. Maar volgens Mullah Omar is dat alleen maar een poging van de bezetters om hun koloniale doelstellingen te realiseren. In de Champions League heeft Bayern München met 1-0 gewonnen van Maccabi Haifa. Juventus verloor met 2-0 van het al geplaatste Bordeaux. En Bayern en Juventus gaan nu onderling uitmaken wie overwintert. Manchester United verloor met 1-0 van Besiktas, maar is wel door. En in groep C is nog geen enkele ploeg zeker van de volgende ronde. Real Madrid won met 1-0 van Zurich.